De doden vielen toen de oproerpolitie met harde hand het plein schoonveegde... waar een groep demonstranten zich had verzameld. Tijdens de begrafenis worden er leuzen geroepen tegen de regering. Later vandaag worden er meer protesten verwacht. In hoofdstad Manama heeft het leger zich opgesteld op strategische plaatsen om de demonstraties te verhinderen. In de hoofdstad kampeerden sinds maandag duizenden demonstranten op het Parelplein... De overwegend Sjiïtische betogers hadden gezegd dat ze pas weg zouden gaan als ze meer rechten kregen van de machthebbers, die deel uitmaken van de Soenitische minderheid. Politieagenten moeten tijdens hun dienst anderhalf uur langer op straat zijn, staat in een plan dat minister Opstelt aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de bureaucratie bij de politie terugdringen. Veel bureauwerk moet worden overgenomen door administratieve ondersteuners. Uit een proef bij het Korps Hollands Midden zou blijken dat de agenten zo de helft minder papierwerk hoeven te doen. Opstelte wil dat de nieuwe werkwijze volgend jaar bij alle korpsen wordt ingevoerd. Kortgestraften mogen hun straf toch niet thuis uitzitten met elektronisch toezicht. Staatssecretaris Teven trekt het plan daarvoor van zijn voorganger Al Bayrak in. Teven vindt thuisdetentie geen geloofwaardig alternatief voor gevangenisstraf... Al-Bayrak wilde de wet aanpassen voor celstraffen tot maximaal drie maanden. Als Kamerlid was Teven al tegen dat plan. Op een industrieterrein in Roermond woedt brand bij een bedrijf in afvalstoffen. Er is veel rookontwikkeling en er zijn vier meetploegen ingezet om te kijken of er gevaarlijke stoffen in de lucht zijn gekomen. Het vuur ontstond vanochtend in een loods van het bedrijf. Die loods kon niet meer worden gered. De brandweer van Roermond probeerde voorkomen dat de brand overslaat naar andere bedrijven. Het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt bij een temperatuur rond het vriespunt.